Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Russische raket is over Polen gevlogen. Volgens het Poolse leger heeft Rusland het luchtruim van het land geschonden. Een van de raketten die Rusland vannacht afvuurde op Oekraïne vloog een tijdje boven Polen. Inwoners van de Oekraïense hoofdstad Kiev moesten de schuilkelder opzoeken... omdat ze werden bestookt met Russische raketten. Ook op andere plekken in Oekraïne waren vannacht luchtaanvallen. Oekraïne zegt zelf dat ze ook Russische schepen bij de Krim hebben aangevallen. Op de A15 bij Rotterdam is vannacht na een wilde achtervolging de bestuurster van een auto opgepakt. Ze ging er vandoor toen agenten haar bij Breda wilden controleren. Volgens de politie scheurde ze met zo'n 180 km per uur over de snelweg. En tijdens die rit gooiden ze ook nog eens grote lachgascilinders uit het raam... die de agenten maar net konden ontwijken. De vrouw is aangehouden, onder meer voor poging tot doodslag op agenten. Een zak paaseitjes of een grote chocoladepaashaas. Voor deze lekkernijen ga je dit jaar meer betalen. Het komt omdat de prijs van cacao en suiker zijn gestegen. Cacao is zelfs in prijs verdubbeld door slechte oogsten bij cacaoboeren. Zo betaal je voor een kilo zak meel, wit en puur dit jaar een euro meer. Maar er is ook een meevaller, want eieren zijn niet duurder geworden. De wallen in Amsterdam die zien er weer wat schoner uit. Gewapend met emmers, vuilniszakken en bezems gingen zo'n 40 bewoners en ondernemers de straat op. Ze kregen daarbij bijzondere hulp van oma's uit Urk. Die kwamen langs om een cursusje schoonmaken te geven. Denk ik wel. Amsterdam kan zeker wat leren van Urk. Nou ja, al zou iedereen maar zijn eigen voorstraatje elke dag eventjes schoonmaken... dan zou het een ander Amsterdam zijn. ging heel goed en eh, we hebben meteen ook even de mensen aangesproken... van geen eh, peuken meer op de straat gooien en zo. En we hadden er een regenbuitje bij. Dus dat was ook nog, spoelde meteen weer een beetje schoon. Ja, daar is vandaag ook kans op, want er is eh, af en toe een flinke bui en af en toe wat zon. Als het regent kan het ook hagelen en onweren. Als het droog is, maximaal 9 graden. Vanavond minder buien en vannacht kan het ook wat vriezen.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 Even further, I give in. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's said, this is where I grew up. I think the president owner fixed it up. I never knew we ever went without.